De bedoeling is dat vandaag 80% van de treinen rijdt. Dat zou voor een dag in de kerstvakantie ook voldoende moeten zijn, is de verwachting. Intussen wordt er geruzied over de schuldvraag. Politici en reizigersorganisaties vinden dat er de afgelopen drie dagen een wanprestatie is geleverd. NS en ProRail zeggen dat treinen en wissels wel kunnen worden aangepast aan extreme weersomstandigheden, maar dat er dan veel geïnvesteerd moet worden. Ze zeggen dat niet uit de normale begroting te kunnen betalen. Op Jamaica is een Amerikaans passagiersvliegtuig bij de landing in tweeën gebroken. Alle inzittenden overleefden het, er zouden wel enkele gewonden zijn. Het vliegtuig, een Boeing 737 van American Airlines, had ruim 150 mensen aan boord en kwam uit Miami. Bij de landing in zware regen op het vliegveld van Kingston schoot het door, kwam tegen een hek en brak in stukken. Slachtoffers van de gifgasaanvallen op Koerden in Noord-Irak en Iran eisen een schadevergoeding van Frans van Anraat. De Nederlandse zakenman zit een celstraf van ruim 16 jaar uit voor het leveren van grondstoffen voor mosterdgas aan het regime van Saddam Hussein. 16 slachtoffers eisen nu elk 25.000 euro van Van Anraat. Het Filipijnse leger neemt tijdens de feestdagen een bestand in acht. Er zullen tijdens de kerstdagen en rond oud en nieuw geen aanvallen worden uitgevoerd op Maoïstische rebellen, zo zegt de regeringswoordvoerder. Hij roept de Maoïsten op eenzelfde stap te zetten in de, en de kerstvakantie van de inwoners van de Filipijnen niet te verpesten. De strijd van de Maoïstische rebellen op de eilandengroep heeft sinds de jaren 60 aan 40.000 mensen het leven gekost.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 En ik vertelde al eerder dat ik een hele collectie uitvoeringen van deze song heb vergaard om zo af en toe te draaien. En dit was de mooie, ingehouden uitvoering van de zeer gedisciplineerde big band van de BBC. En zoals gebruikelijk draai ik er meteen nog een. Serenade in Blue door de Amerikaanse crooner Michael Feinstein, begeleid door pianist George Shearing. the night away. I hear you say forevermore, and then the song became a sigh forevermore. Eh, van de oude muziek. De St. James Infirmary Blues was dit. Waarvan hoogstwaarschijnlijk Joe Primrose de componist was. De song vertelt het trieste verhaal van een man die aan de bar vertelt hoe hij in het St. James Infirmary zijn meisje dood aantrof. Louis Armstrong maakte in 1928 deze blues onsterfelijk. Maar hier maakte pianist Elle Garner er een waar concertje van. Een goed samengestelde saxofoonsectie is de smeerolie van een big band. Daarmee kunnen de klanken van de individuele instrumenten bijeen worden gesmeed. Maar ergens in de jaren 40 componeerde Stan Kenton een nummer dat alleen voor de saxofonisten van zijn band bestemd was. Ooit heb ik het wel eens laten horen. Opus in Pestels heet het. Maar ik vond nu een versie van dit stuk van de BBC Big Band. Ook mooi. walking along the street. You're at a party, or else you're alone. And then you suddenly dig. You're looking in someone's eyes. You suddenly realize that this could be the start of something big. You're lunching at 21, watching your diet declining that rich French food, accepting a fig. When out of a clear blue sky, it's suddenly gal and guy, and this could be the start of something big. There's no controlling the unrolling of your fate, my friend. Who knows what's written in the magic book? But when a lover you discover are at the gate, my friend. Invite her in without a second look. You're up in an aeroplane, or dining at Sardi's, or lying at Malibu, alone on the sand. You suddenly hear a bell, and right away you can tell that this could be the start of something grand. You're doing your income tax, so you're buying toothbrush. Hurrying home because the hour is late, then suddenly there you go. The very next thing you know is this could be the start of something great. You're having a snowball fight or picking up daisies singing a happy tune or knocking on wood when all of a sudden you look up and there's someone new. Oh, this could be the start of something good. You're a destined lover, you'll discover in a frightening flash. So keep your heart awake both night and day because the meeting may be fleeting, has a lightning flash, and let's face it, you don't want to let her slip away. You're watching the sun come up, or oh, counting your money, or else in a dim cafe you're ordering wine, and suddenly there she is. You want to be where she is. And this must be the start of something. This must be the start of something. This must be the start of something. could be the, bar, the start of something big. Een song uit 1954 van Steve Allen, soepel gezongen door de in 1932 geboren Amerikaanse jazzzanger Mark Murphy. In 1956 debuteerde hij met zijn eerste album. Gravend in mijn archief vond ik een opname van de in 2001 op 86-jarige leeftijd overleden saxofonist Flip Phillips, die een prachtige medley speelt op de in de jazz vrijwel nooit gebruikte basklarinet. Flip Phillips met It Was a Very Good Year and September Song. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta cabelos como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores, revelando então os sete mil amores que eu guardei somente pra te dar. Een prachtige zong van Antonius Carlos Jobim, door hemzelf hartstochtelijk gezongen. Nog maar even een mooie zanger. Lou Rawls, begin 2006 overleden. Vanaf zijn 18e jaar was hij al bezig met het oprichten van een eigen stichting ten behoeve van misdeelde kinderen. En hij liet dan ook zijn hele nalatenschap aan deze stichting. Luister naar zijn diepe bariton in Willow Weep For Me begeleid door Les McCann op piano, Leroy Finneker op bas en John, eh, sorry, Ron Jefferson op drums. Lou Ross. sympathy. Oh, just bend your branches down bed. I've got a small much sorrow and there's a car I can borrow. can borrow till the day after. Day Tomorrow van Janis Siegel. We gaan luisteren naar een wonderschone melodie, The Peacock. Vertolkt door pianist Bill Evans, bassist Eddie Gomez en de drummer Elliot Sigman. Thank you. Waited for You, gespeeld door trompetist Jarmo Hogendijk en het trio van pianist Rein de Graaf. En met deze opname uit 2002 eindigt deze aflevering van Jazz in Hoogland. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks en bij jullie thuisbezorgd technisch door Roy Halderman. Zondag is er weer CFM Jazz. nu gaan we er een beetje rauw uit met jazzorganist Jimmy Smith. Begeleid door een big band in Blues in the Night. Tot volgende keer.